Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. S10 is door naar de finale. Ja! Ze stond gisteravond in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Haar optreden ging hartstikke goed, maar daarna was het nagelbijten geblazen. En Steen hoorde pas als allerlaatste dat ze een finale plekje te pakken had. It was really nerve-wracking actually. I was like, oh, this is heavy. But after the, my team told me it's the 10th of May I was called 10 My name is S10, so something is with the number 10 and it's all fine. <laughs> Zaterdagavond is het zover. S10 treedt dan op in de eerste helft van de finale show. Op de A28 vlakbij Harderwijk zijn meerdere auto's op elkaar gebotst. Een automobilist knalde tegen een politiewagen waarmee de weg was afgezet vanwege een eerder ongeluk. Daarna botsten nog een paar auto's op elkaar. Vijf gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Na uitzendbureau Randstad heeft nu ook Coolblue aangifte gedaan tegen Siewert van Liende en zijn collega's. Coolblue zegt tegen de Volkskrant te zijn voorgelogen. Het bedrijf hielp gratis mee aan het importeren van mondkapjes. Later bleek dat Van Liende daar bakken met geld mee verdiende. Coolblue wil een schadevergoeding van een half miljoen euro. Een man in Groningen zat gisteren in een nogal bizarre situatie. Hij liep rond in een huis waar werd geklust, viel en kwam terecht in een dikke laag vloeibaar beton... dat net was gestort. Hij zat direct vast. Maar hij had geluk. Toevallig hoorden een paar stratenmakers hem om hulp roepen. Hij trapte de deur maar in. En eh, toen vonden we die man daar. Helemaal onder, onder ja, van dat cement, zeg maar. En die riep echt om hulp. En die zat daar een beetje zo in 70 centimeter eh, beton. Ze belde gauw 112 en de brandweer kon de man op tijd redden. Dat is maar goed ook. Van de bouwbedrijf die had gezegd van vrijdagmorgen zijn we hier pas weer. Nou, dan ben je een dag verder en dan is de beton wel hard. En dan denk ik dat die man het niet overleefd heeft. De man is op straat uit zijn kleren geknipt en schoongespoten. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht.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 In Noord-Holland neemt de drukte alweer af. Er staat nog een dozijn files. De meeste vertragingen stellen niet zoveel voor. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch heb je nog wel steeds een kwartier extra nodig... tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn. Het rijdt daar langzaam over 8 kilometer. De A9 Alkmaar-Diemen tussen Aalsmeer en het AMC 10 minuten vertraging. En op de A10 Noord richting de A10 West tussen Landsmeer en de Koenten om een kwartier vertraging door een ongeluk. En tot zover de verkeersinformatie.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 Ze deed verslag van een Israëlische inval in een vluchtelingenkamp in de buurt van Jenin. Elke hittegolf kan in deze tijd in verband worden gebracht met klimaatverandering die door de mens is veroorzaakt, zeggen internationale onderzoekers. Ook is er volgens hen meer droogte en extreme regenval door de uitstoot van broeikasgassen. En na uitzendconcern Randstad doet nu ook webwinkel Coolblue aangifte van oplichting tegen Siewert van Liende. Het bedrijf zegt door hem te zijn voorgelogen en wil een schadevergoeding van bijna een half miljoen euro. Het weer in het Waddengebied bewolkt, maar verder veel zon bij 16 graden aan de kust tot 24 in het zuiden.